Uur. Juri met het NOS-journaal. Er moet een fonds komen om onbruikbare kantoren te slopen. Bijna 15% van de kantoorruimte in Nederland staat leeg. Door een sloop- en herstructureringsfonds op te richten... kunnen meer kantoren worden gesloopt en heeft de bouwsector meer werk. Dat staat in een rapport van het bouwteam. Dat is ingesteld door het kabinet om met adviezen te komen... die de bouwsector een impuls geven... Het idee is dat investeerders, gemeenten en projectontwikkelaars geld in het sloop- en herstructureringsfonds storten. Spoorbeheerder ProRail houdt de sporen tijdens het warme weer extra in de gaten. Gisteren en vandaag voerde het bedrijf meer controles uit op kritische plekken, zoals bochten en wissels. Als het spoor te warm wordt, kan het bol gaan staan. Monteurs moeten daarom zorgen dat de warmte kan ontsnappen. Dat gebeurt door sleuven in de sporen te slijpen. De PVV heeft geen vertrouwen meer in minister De Jager. PVV-leider Wilders diende een motie van wantrouwen in tegen de minister... voor zijn rol bij het permanente Europese noodfonds ESM. Volgens Wilders verkwanselt De Jager de belangen van Nederland... en geeft hij de zeggenschap uit handen... waardoor de Tweede Kamer wordt gereduceerd tot een schertsparlement. De PVV vindt dat de Nederlander daar de dupe van kan worden. De motie van wantrouwen maakt geen kans en wordt zeker verworpen. De NOS heeft zijn nieuwe huisstijl gepresenteerd met nieuwe leaders en decors. Die vervangen vanaf zondag de huidige vormgeving in de uitzendingen van het NOS-journaal, Studiosport en andere NOS-programma's. Vooral het 8 uur journaal zal veranderen. In de studio zijn meer schermen geplaatst en de presentator zal in het nieuwe decor staan en bewegen. Het weer, het is zonnig en het wordt 22 tot 28 graden. Daarbij staat een matige wind uit de noordoostelijke richting. In het zuiden laten vandaag kans op regen of onweer. Ook morgen zonnig bij iets lagere temperaturen. Het wordt dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Hardingsveld-Giessendam 4 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. De N205 Zwanenburg-Hillegom is dicht na een ongeluk tussen Vijfhuizen en Hoofddorp.